Jan van der Putten met het NOS Journaal. Sprinter die op drie op één volgende Spelen drie gouden medailles heeft gehaald. Vannacht werd hij met zijn ploeg eerste op de 4 keer 100 meter estafette... en verdiende daarmee zijn negende gouden Olympische medaille. De Nederlandse atleten zijn vannacht in Rio niet in de prijzen gevallen. Op de 4 keer 400 meter estafette eindigden zij als zesde, maar wel in een Nederlands record. Op de 5000 meter eindigde Suzanne Kuiken op de achtste plaats. Grondpersoneel van KLM begint vandaag met stiptheidsacties om hun cao-eisen te onderstrepen. Door strikt volgens de regels te werken wil de FNV aandacht vragen voor de hoge werkdruk. Hoe de acties eruit gaan zien is nog niet duidelijk. De FNV wilde eigenlijk werkonderbrekingen houden, maar dat werd door de rechter verboden tot het eind van het toeristenseizoen. Volgens de vakbond is niet uitgesloten dat door de stiptheidsacties op Schiphol vertragingen ontstaan. In Puerto Sandino in Nicaragua woedt een grote brand in een olieraffinaderij. Die ontstond woensdag toen een opslagtank explodeerde. Donderdag ontplofte een tweede tank. Tot nu toe zijn er geen slachtoffers. De brandweer heeft de grootste moeite om te voorkomen dat ook twee andere tanks ontploffen. Deskundigen uit de VS en Canada adviseren Nicaragua hoe de oliebrand het best kan worden bestreden. Het ambulancevervoer door de lucht van en naar de Waddeneilanden komt in handen van de ANWB. De bond heeft de aanbesteding gewonnen en mag het transport de komende vijf jaar verzorgen. De ANWB begint in november met het spoedvervoer. Gemiddeld gaat het om zo'n 25 vluchten per maand. Dan nog het weer. Vannacht bijna overal droog.